Morant Rouakili met het NOS-journaal. Een Nederlands bedrijf heeft een bosbrand veroorzaakt... in een gemeente nabij het Spaanse Zaragoza. Het herbebossingsbedrijf Landlife schrijft in een persbericht... dat het de afgelopen maandag misging toen er een vonk wegsprong van een graafmachine. Het bedrijf schrijft dat de Spaanse autoriteiten direct zijn geïnformeerd. Dat kon niet voorkomen dat het vuur uitgroeide tot een grote bosbrand... die inmiddels al 14.000 hectare bosgebied heeft verwoest... en tot meer dan 2000 evacuaties heeft geleid. Twee militairen hebben vandaag tijdens de Vierdaagse een wandelaar gereanimeerd. De corporaals zagen dat het niet goed ging met de man en spraken hem aan. Maar toen reageerde hij al niet meer. Na reanimatie is de man per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Verder waren er vandaag op de eerste dag van de Vierdaagse geen ernstige medische problemen bij de lopers. Het kabinet overweegt om asielzoekers tijdelijk op te vangen op cruiseschepen voor de kust. Dat zei staatssecretaris Van den Burg na afloop van spoedoverleg over de asielcrisis. Volgens de staatssecretaris kan het misschien nog wel weken duren... voordat de opvangproblemen bij aanmeldcentrum Ter Apel voorbij zijn. Het kabinet besloot daarom ook dat het voor het COA makkelijker moet worden... om gebouwen aan te kopen, ook wanneer die eigenlijk een andere bestemming hebben. De Italiaanse premier Draghi heeft de vertrouwensstemming in de Senaat gewonnen. Al is dat waarschijnlijk niet genoeg om de val van zijn regering te voorkomen. Draghi wilde dat de coalitie zijn steun voor hem zou uitspreken. Maar de rechtse partijen Forza Italia, Lega en de Vijf Sterrenbeweging stemden niet mee. Italiaanse media verwachten dat Draghi in de loop van de ochtend zijn ontslag zal aanbieden. Gevreesd wordt dat de val van het kabinet Italië in een diepe crisis zal storten. Het weer, regen en onweersbuien in de oostelijke helft van het land. In het westen blijft het waarschijnlijk droog. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 17.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 En toch te zeggen, ja ik doe het. Maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt. Dans tussen donker en licht Achtergebleven, daar waar geweest Ik dans mijn ogen dicht Ik vlieg van gisteren naar morgen En dan vergeet ik weer vandaag Er ligt iets wonderlijks verborgen Maar altijd weer onder die laag ik flap eruit wat ik aan denk En wat ik voel en wat ik vind Met weinig zicht op hoe dat aankomt Bij een vijand of een vriend Ik kijk om me heen, de nacht die beweegt Dans tussen donker en licht Achtergebleven, daar waar geweest Ik dans mijn ogen dicht. En het kan me niet schelen waar ik ook strand, want dit is mijn ware gezicht. En morgen is later, dus zomerhits. You know he always seems to be there when like a sleep twitch. sleep be understanding. All I ride is foreign shit.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 Um, Fuck my best partner, make a bitch drop. Um, never sold drugs, nigga, I'm a robber. Yeah, little bitch bother, hit dog holler. Hit my first lick, went and bought a money cotter. Um, Gucci garments, could smell like armpits.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 Why they on me? I'm flying Sipping low-key I'm sipping low-key in Onyx Find a rider pulling up right beside you. Pop star Lil Mariah. When I text kick game wireless. Throw a stack on the Bible. Never Snapchat or took Molly.